geen reden is voor paniek. De NS gaat de informatievoorziening van het spoor voor zijn rekening nemen, schrijft minister Schultz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer. Nu zijn de NS en spoorbeheerder ProRail nog gezamenlijk verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Door die taak volledig in handen te geven van de NS kunnen reizigers sneller geïnformeerd worden bij grote problemen op het spoor, denkt de minister. In Egypte worden opnieuw verbindingen van internet en mobiele telefoons verstoord. De regering probeert zo te voorkomen dat actievoerders afspraken kunnen maken over nieuwe demonstraties. Voor vandaag zijn massale protesten aangekondigd. De verwachting is dat na het vrijdaggebed tienduizenden mensen de straat op zullen gaan om het aftreden te eisen van president Mubarak. Het weer. Vandaag is het zonnig. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt.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 Het zijn vooral meisjes met een Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond. Volgens de politie hebben zij hun bankrekening ter beschikking gesteld aan criminelen. Die konden op die manier gestolen geld storten en opnemen. Vorig jaar deden vier mensen aangifte. Ze waren bij elkaar 170.000 euro kwijtgeraakt. De meesten kregen een nepmailtje, zogenaamd van de bank... waarin stond dat ze al hun gegevens voor internetbankieren moesten doorgeven. Vervolgens werd hun bankrekening geplunderd. De strippenkaart in Zuid-Holland verdwijnt een maand later dan gepland. Het was de bedoeling dat de strippenkaart begin februari zou verdwijnen. Dat wordt een paar weken later. Minister Schultz van Hagen geeft daarmee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt over de risico's op fraude met de OV-chipkaart. In de tussentijd moet worden gewacht met de verplichte invoering ervan. De Autoriteit Financiële Markten, AFM,